Door Almegens met het NOS-journaal. Pensioenfonds ABP investeert niet langer in Google, Facebook, Instagram en WhatsApp. Het ambtenarenfonds heeft geen aandelen meer van Alphabet en Meta, de moederbedrijven van deze platforms. Eerder verkocht ABP al alle aandelen Tesla. ABP zegt dat meer wordt gelet op ethische normen met betrekking tot klimaat, biodiversiteit, goed bestuur en mensenrechten. Meta en Alphabet voldoen niet aan de criteria van ABP voor goed bestuur. Wat eraan schort wil het fonds niet zeggen. Eerder bij Tesla nam ABP aanstoot aan de hoge bonus voor topman Elon Musk. De man die vorige week iemand wilde doodsteken in de Tweede Kamer... is een 18-jarige Nijmegenaar. Hij werd donderdag in het Kamergebouw overmeesterd door de marechaussee. De man wordt verdacht van voorbereiding van moord met een terroristisch oogmerk. Wat zijn motief was en wie hij wilde vermoorden is niet bekend. Een man uit Boekel in Noord-Brabant is veroordeeld tot 9 jaar cel... voor het misbruiken van zijn dochter en een achternicht. Ook pleegde hij via internet ontucht met tientallen minderjarige meisjes. De jongsten waren 8 jaar oud. Misbruik begon in 2014, toen zijn achternicht bij het gezin kwam wonen... vanwege een moeilijke thuissituatie. Na het vertrek van de achternicht vergreep de man zich aan zijn dochter. De 47-jarige verdachte werd in mei 2023 aangehouden. Volgens de rechtbank heeft hij nooit berouw getoond voor zijn daden. De rechtbank heeft 19 mannen en twee minderjarige jongens veroordeeld... voor de rellen rond de voetbalwedstrijd van FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles vorig jaar mei. De hoogste straf is 10 maanden cel, waarvan 5 maanden voorwaardelijk. Bij de wedstrijd gooiden de hooligans naar elkaar met vuurwerk... en bekogelden ze de politie met stenen, purdeksels en fietsen. Agenten en omstanders raakten daarbij gewond. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Het gaat weer vriezen, minima van min 2 aan zee tot min 7 in het noorden. Morgen overdag weer veel zon. In het noorden en westen ook wat sluierbewolking.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 zijn van die dagen. Toepasselijke titel is het ook nog, want het is namelijk de nieuwe single van The Dark Wave. One of These Days. Je zou zeggen, dat is toch een bekende titel bij een single van Pink Floyd? Ja, dat is ook zo. Alleen, dit is toch echt een eigen nummer van The Dark Wave. Een Amsterdamse band die eh, min of meer een beetje new wave muziek laat horen. In deze uitzending, het tweede uur van deze Alternative FM... staat het helemaal in het teken van de Rob Acta wordt de derde voorronde. We beginnen met Maudé en we eindigen dit uur met Monzi. En daartussen hebben we natuurlijk ook nog de interviews tussen de optredens door... die we in het geheel laten horen. Can't you just wait till I'm older? Wait till I'm older. And I can answer all your questions. All your questions. Lately, the pressure has been moving in. Moving in. It feels like I'm living someone else's dream. And I can't simplify this, it's helpless. I didn't even talk about all the misconceptions with the expectations. And I can talk about this as much as I want to. It isn't helping. So I just gotta take a deep breath when I feel like. to lose. mind. En het gaat erover dat je lekker de tijd mag nemen voor alles wat je allemaal maar moet doen. Het kan soms zo snel aan je voorbij gaan. En eh, ik heb dus een heel mooi koor en ik zou die graag willen uitbreiden naar de zaal. Dus knip lekker mee. Beweeg lekker mee. We gaan zo een stukje zingen. En als je één woord kent, doe mee. Als je twee woorden kent, als je het helemaal kent, zing het lekker mee. Voel je vrij. Komt-ie. slow down, slow down. You got so much time on your hands. Slow down, slow down. You got so much time on your hands. Slow down, slow down. You got so much time on your hands. Slow down, slow down. You got so much time on your hands. Slow down, slow down. You got so much time on your hands slow down, slow down. You got so much time on your hands. Slow down, slow down. You got so much time on your hands. Slow down, slow down. look at your way. Hey, hey. don't let them lean on you until you find what you've been looking for. And don't let anybody tell you what to do, where to go. time on your hands. Dankjewel. Ik ben vandaag dus niet alleen gekomen. We hebben een hele lieve band. Ik ga ze toch even aan jullie voorstellen. We hebben als eerst Colin op kies. We hebben Theodor op gitaar. En Lucas aan de bass. En we hebben Jip op drums. En mijn lieve koor met Parsa, Noah Milanovi, Imke, Jada, Lanis en Lisa. Dit liedje heet eh, Straight Back Up. gotta get straight back. everything. What I wanted to be like, or how I will react. Ehm, ik heb soms het gevoel dat je verder kan komen met dromen, als dat je met soms altijd heel realistisch denken. Maar dromen ligt ook heel dichtbij naïviteit. En dat maakt me soms een beetje bang voor mijn eigen ambities. Ik denk van, is het wel echt haalbaar? En ja, daar heb ik een liedje over geschreven en uh, het heet Fantasy. You go ahead. Get lost in your fantasy. Mm-hmm. But you don't be nice. got you. know that you got me. Can you recycle your heart? I'm gonna need it sometime. Sometime. Maybe I am happy. Sometimes I'm unhappy. I got a mess to my peace. I'm gonna need it sometime. Sometimes. just a child. Just a child. what a child. Just, just you are not a child. You are not just just visitors. Feelings are just visitors. Feelings are just visitors. Oh, feelings are just visitors. Feelings are just visitors. staan we even in de grote zaal met degene die eh, als eerste optreedt. En dat is Maud, maar haar band heet Maudé. Ja, klopt. Ja. Inderdaad, uh, Maudé. Ja. Eh, we kennen je ook ergens van, want je deed de backing vocals bij Theo de vorige keer. En eh, samples ook. Inderdaad, uh, eh, ben ik een tijdje geleden, een jaar geleden of zo mee begonnen. Een superleuk project. Sluit ook best wel mooi aan bij wat ik zelf doe. Dus dat is heel erg leuk. Een beetje een andere, andere weg in de soul. Dus dat is superleuk om eh, mee mee te doen. Ja. Ehm, wat kunnen we verwachten van jou als het gaat om de muziek die je maakt? <clears throat> Nou, mijn muziek maak ik eigenlijk heel erg omdat ik het gevoel heb dat we in de wereld tegenwoordig is heel veel polarisatie. Mensen die niet meer met elkaar in gesprek gaan. En ook een beetje. Ja, ik, ik heb zoiets van waarom kunnen we niet met z'n allen nog iets vinden om met de neus dezelfde kant op te staan. Wat ik heel erg mooi vind ook in de, in de gospelmuziek en in de kerk, wat je daar hebt. Dus mensen hebben één geloof. Iets waar ze allemaal over eens zijn. En dat verbindt heel erg. Geeft heel erg een community gevoel. En ik ben zelf niet religieus, maar ik vind dat wel heel erg iets wat wij kunnen leren van die mensen. En daarom ja, heb ik ook gospel elementen in mijn muziek eh, zitten. Om dat gevoel ook heel erg over te dragen. En ja, mijn muziek gaat daar eigenlijk over. Nee, kunnen we niet met z'n allen iets vinden? Namelijk dat we allemaal eigenlijk gelukkig willen zijn in, in de wereld. Eh, ja, om het eens te zijn. En eh, ja, om die verbindt even een echte verbindenis met het publiek te voelen op zo'n avond. Dat, dat zo, we daar zo van af aan het drijven zijn. En dat vind ik zo jammer eigenlijk. Dus, ja. Eh, kunnen we ook muziek van jou verwachten eh, binnenkort? Ja, ik ben eh, toevallig nu muziek aan het opnemen. Eh, zowel live wil ik opnames maken, dat mijn muziek erg op een live act gaat. Dus ik wil het ook live releasen. Maar ik wil ook eh, radioversies uh, releasen. Dus ik ben daar eigenlijk nu middenin volop mee bezig. En veel aan het spelen. Ik ga ook in maart de Pop College Tour doen namens mijn conservatorium. Dus dat is heel erg leuk. Gaan we door heel Nederland toeren. Dus daar heb ik ook enorm veel zin in. Dus lekker veel spelen, veel opnemen. Dus ik het helemaal met mijn hoofd in de muziek. <laughs> dat is hartstikke lekker en leuk, ja. Ons laatste. Waar kunnen we jou vinden op het wereldwijde web? Mijn naam op alle platforms is Kleine Mandarijn. Hm. Dat is mijn eh, handle. Dus op Instagram vooral ben ik vooral actief. En eh, TikTok ook. En een beetje op Facebook. Dus eh, ja, dat zijn mijn platforms. En binnenkort op Spotify natuurlijk. <laughs> ja. Dat was dus ChatGPT. Maar bedankt. <laughs> uh, <laughs> om het heel, kort samen te vatten, het is gewoon eh, simpel en sad, En ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Zo, so, anyways. could give it time, but I never want to give your mind. I just want to accept the fact that we were never feeling fine. I don't want to keep your hopes up. We were done for so long. For you, it was the only way after two months ever was Huh? You were talking about a family, but I'm not part of that fantasy. And I came and left with a sudden breeze, blown away like the autumn leaves. Darling, I fucked it up again, and I lost the love we shared and I can't get it back Darling, no need to become friends When I hope you understand Dank jullie wel. Thank you. Ehm, ja, um, yeah, so this song, deze, deze song... Wacht, één vraagje. Uh, wie is er allemaal Nederlands? Oké, okay, wie is er niet Nederlands? Oké, okay, nice. Oh, good to see you guys. Good to see you guys. All right. So anyways, uh, this song I just played, I'm going to release this on March 7th. So if you want to hear this song in a studio version, March 7th is the date. So anyways, uh, I talk a lot, but I don't have time to talk a lot. So um, how are you guys feeling? I said, How are you guys feeling? All right, you have 20 minutes to blow you guys away. That's what I'm gonna try to do. So, uh, anyways, um, there's this song. It's called "There Is a Price for Falling in Love," and um, for the people who don't speak English very well, I know it's a long sentence, and maybe you can practice with me to sing this. Because it's very simple. It goes like this: There's a price for falling in love, and there's a price for falling in love. There is a price for falling in love, and there is a price for falling in love. Okay, let's try with you guys. And there's Exactly! It's easy peasy, lemon squeezy. Let's do one more time. there's a price for falling in love, and there's a price. Okay, let's go, let's go, let's try this out <laughs> in my heart and I'm in the dark now I fall apart and I'm broken never wanted this Needed a simple fix For your benefit And now it's over You told me on the side Forgot I was alive You never cared. shame. It's such a fake, such a fake. It's such a game, all a game to you. I never learned how to play. Huh. I never know, get away and go, get away and leave, can't leave me alone. I know you be alone again, never wanna be a friend, you just wanted something new. I lost, I lost myself, thinking you was something else. You didn't even call me back, I'm Never said that I needed help. Should've known, should've known, but do not want to be alone, no Everyone else got somebody else and I'm as stuck as a stone, no Rolling my dough, man, smoking my roach, I'm blown with steam and I want in the dough There's a price for falling in love Ik hoor het dan een beetje, ik hoor het dan een beetje. We zijn verlegen. Dat maakt niet uit, dat mag. We zijn allemaal Nederlanders. We willen, willen niet buiten de boot stappen. Ik snap het, ik snap het, ik snap het. Nou, ik wil even vragen. Eh, wie maakt hier muziek? Iemand die muziek maakt hier? Oké, is er iemand die toevallig eh, heel goed is installeren? Iemand die goed kan installeren? Ja, niet jij, niet jij. Jij kan het wel. Nee, iemand die geen, geen gitaar speelt. Dat is toch te saai. Jullie willen wat nieuws. Jullie willen wat bruikbaars. Is er iemand wat speel je, wat speel je, wat speel je? Mondharmonica? Kunnen we dat? Dat kunnen we wel, toch? Kan, kunnen we deze man op, kunnen we podium krijgen? Heb jij nog wat nodig? Eh, kom, kom lekker dichterbij. Uh, eh, mondharmonica zijn. Heeft je ook mee, hè? Eh, ja, ik, ik weet niet of jij weet hoe het werkt. Ik weet niet hoe het werkt, maar... Ehm, ja, kunnen we het proberen? Het werkt goed. Jongens, hoe snel Hij zegt dat hij een solo kan geven op de mondharmonica. Ik wel, ja. Oké, nou dan gaan we kijken. Klaar voor? 1, 2, 3, 4! That's amazing, man. That's amazing. Thank you so much. Thank you so much. I mean, it's not easy, man. Everything is live, as you see. You know, nothing works at a shoot. But that's what music is. Music is live. You don't think about it. You just do it. So, uh, yeah, thank you so much for, for singing and doing sing sings for me. I shouldn't have the time for, to do this, but I'm thirsty and I hope you're thirsty. So, cheers, everyone. Cheers, please. Cheers with me. my name is Monzi, and uh, time is running out. But I'd like to play another song for you guys. I mean, I like to play another song, but do you want to hear another song? All right. Then I then I, I like to play another song too. Yeah. Um, so I have a lot of songs that are very easy and catchy to sing along, but I also tour in Japan and I don't speak Japanese. But I could make them sing one thing with me because it doesn't contain any lyrics. Please help me out on this one. It's very easy. Let's do what I do, okay? Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh. That's it. Oh, oh, oh, oh, oh. You guys. you You got on my mind I wish it was over You're committing a crime You took me cause you noticed I was already broken You didn't even wanna know You just wanted to hold me Like open water Fixing your problems But I fell into deep And you made me promise Never love another Or talk to my father again And I got no one How would you leave this all behind and start again? But I'm in too deep and I might fall again with you. I feel so vulnerable, but without it's even worse. And dear friends, dear family, I write you cause I've been struggling. I gave you up for nothing and I know that you don't want me back. And I messed it up and I gave you up someone who is Thank you guys so much. I appreciate that. Let me see. Let me see. How much? How long do you have? Oh, okay. I have time. I have time. That's good. All right. Um, thank you so much for being here. Good to see you. Good to see you. Um, yeah. So I make a lot of music. Often, often it's like happy, sad. Now, often it's sad music. Um, and sometimes it's super sad. <laughs> And most of the times you can dance to it, but this song, this song is just, this is my mom's favorite song, although she's not here. Uh, she, she, she, she couldn't make it, she was, she was sick, sadly. This is at least her favorite song of mine, and even though it's about something that's <sighs> very difficult to, to explain, but just listen to the song, and that's the only way I can communicate with you, because otherwise it's just me smiling and, and having fun with you guys, and there's only one way I can tell you how I feel things with music. So please, the song is called Red Blood. Dun, da, da, da. ook Mika. En Mika is van Monzi, als ik het goed uitspreek. Ja, hè? Ehm, wat is Monzi precies en wat maken ze voor Monzi? Uh, eh, Monzi, wat voor muziek? Monzi maakt simpel en sad muziek, dat is het eigenlijk. Sad muziek? Simpel en sad. Het moet makkelijk zijn en dan heel melancholisch. Eh, gewoon, eh, ik noem het ook gewoon emo-pop, gewoon lekker beuken. Maar vaak simpel en sad, ja. wat heb jij met melancholie? ja, dat, zit er gewoon altijd in. Eh, misschien is het gewoon uh, uh, depressie wat nooit overgaat. Maar, <laughs> maar er zit gewoon altijd iets in wat we uit moeten. Ik zeg altijd, muziek is zoals een wasmachine. Het vieze was moet erin. En dan komt de schone was er weer uit. Dus ik moet gewoon even mijn ei kwijt. En dan komt de schone was er. Dan ben ik beter. Dat is wel een hele mooie metafoor over om hoe je je muziek omschrijft. <laughs> ja, dat is zeker waar. Ja, ehm, als ik dan even kijk naar... Want jullie treden natuurlijk op. Ja. Ehm, Gaat er ook nog iets van jullie komen de komende tijd? Nou ja, ik eh, ben Monzi eh, ben ik eh, in, individueel. En ik doe verschillende shows, solo shows en band shows En ik kijk altijd wie, ik voor wat nodig heb. de band die ik vandaag mee heb, zijn, zijn wat mensen die ik een paar, keer mee heb samengespeeld. Mhm. wat je van mij kan verwachten is, ik woon nu in Amsterdam en daar doe ik regelmatig shows. Ik denk, elke maand organiseer ik ook shows. Ehm, dus in Amsterdam ben ik heel actief nu. En daarnaast geef ik shows in Duitsland en in Japan. Dus mocht jij ooit mocht je in de zomer naar Japan gaan, dan kan je me daar ook zien. Ah, oké. <laughs> maar ook met eh, nieuwe muziek? Nieuwe muziek komt er dus zeker aan. Ja, de eerste vrijdag van maart komt er een track, dat heet, die heet Darling. Die gaan wij vandaag ook stiekem alvast even, even testen. Dus eh, die komt eraan. Eh en als mensen het zo eh, vinden, dit hele korte gesprek wat wij hier voerden... Eh, dan is natuurlijk ook de vraag, waar is Monsi te vinden op het wereldwijde web? Nou, eigenlijk als je het intikt op Google, YouTube, Spotify, Apple Music... dan vind je hem gelijk overal staan. M-O-A-N-Z-Y, Monzy. Eh, daar kan je al mijn muziek vinden. Ja, zeker. me what your name is You go so many places Really got your thing going on, don't you? I can make you famous You're gonna be the greatest I need you to change everything you do you out of crisis You see, I'm just the nicest Trust me, we're all friends in this office room If you want some slices You gotta pay the price I'm eating grauwe dagen. Yeah, het weer bepaalt de setlist. Zag hem gisteren nog op de stadhouderskade. <laughs> Hij speelde classic na classic. Hij heeft geen vaste plek, maar vindt hem op zijn best als het regent. Trompet met een tunnel als effect. Is een feestje, speelt vanuit zijn hart. Zijn bühne is de stad, van de maar tot aan Noord. Van de pijp tot de grachten. En iedereen loopt langs, maar niemand die hem de maat neemt. Hij staat stil terwijl de hele wereld haast heeft. Altijd met een lach, ja. Ook wanneer hij plaatsneemt en toch weer moet vertrekken van de boa die hem aanspreekt. It's all good, trompet is het das. De stemming nog onbekend, zegt de mensen gedacht dag. Pak de munten uit zijn bed en verkast. En dan gaat hij weer op pad, de soundtrack van de stad. De stad is een podium. En iedereen is welkom. De hele stad is een podium. Dus nee, wat. je. iedereen is welkom. let's go. De hele stad is een podium. Schegel. En tot zover het tweede uur van Alternative FM. En het eerste uur met een terugblik op alles wat met die derde voorronde van de Rob Akdaal wordt heeft te maken. Je hoorde in dit uur Maudé en Monzy. En de muziek die kwam van onder meer Wendy Moore met Trigger en de soundtrack of de stad van Engel van zijn laatste album Liedjes in Mineur.